Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De EU bestelt geen vaccins meer bij AstraZeneca. De contracten worden niet verlengd, want Europa wil liever de prikken van Pfizer en Moderna gebruiken. Die werken met een andere technologie dan de vaccins van AstraZeneca en hebben minder ernstige bijwerkingen. Daarnaast houdt AstraZeneca zich niet aan de leveringsafspraken en hebben ze ook geen plan klaar liggen om wel op tijd te kunnen leveren. Dat zegt de EU. Er zijn vanmiddag opnieuw tientallen mensen geëvacueerd uit een wijk in Lelystad. Gisteren gebeurde dat ook al bij een veel grotere groep. Zo'n 500 mensen hebben vannacht namelijk ergens anders moeten slapen. Ging niet echt soepel, vind deze vrouw. Er was eh, vannacht om drie uur was er pas een, eh, een, slaapplek geregeld. En om half vier vannacht stond ik bij het eh, Apollo Hotel. Kort nachtje? Ja, heel kort nachtje. Want ik kon ook niet slapen door, door alles wat er gebeurd was. dus ik heb maar twee uurtjes geslapen of zo. Het heeft te maken met explosiegevaar door een een benzineachtig spul in het riool. De brandweer heeft geprobeerd om dat weg te spoelen... maar daardoor is het nu bij andere huizen terechtgekomen. En in Kampen, vlakbij Zwolle, moest de politie vanochtend de achtervolging inzetten op een auto die een stopteken negeerde. Die race er vandoor, botste tegen een lantaarnpaal en een verkeersbord en crashte daarna op een rotonde. De bestuurder en twee anderen werden meteen opgepakt. Een vierde wist te vluchten. En die werd alsnog opgepakt nadat de politie mensen in de buurt vroegen om uit te kijken... naar een man die op één schoen liep. En in Heino in Overijssel waren de jongens en meiden van de scouting vanochtend al vroeg op pad. Ze verrasten bijna 100 moeders met een vers ontbijtje. Lekker appeltje, een vers eitje, vers geperst sap, roosjes, een krentenbol. Als laatste een mooie roos. Mensen konden een pakketje bestellen zodat de scoutingclub een centje extra kon verdienen. En nou zou je denken, die scouts nemen ook nog iets lekkers mee voor hun eigen moeders. Maar dat deed niet iedereen. Eh, ik moet straks twee meenemen naar huis. één voor mijn opa en oma en één voor thuis. Ik eh, niet voor mijn moeder. Ik heb ook niks besteld voor mijn moeder. <laughs> Je krijgt het weer nog. Vanavond blijft het nog lang warm. Wel zijn er vooral in het westen pittige onweersbuien die later naar het oosten trekken. Morgen is het wisselend met zon en af en toe een bui. Het wordt 16 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A4 Amsterdam richting Den Haag is dit weekend dicht bij knooppunt Burgerveen door werkzaamheden. Omrijders via de A44 staan in de file richting Den Haag tussen Oestreest en Wassenaar. Daar is de vertraging ongeveer een half uur.